Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De behandeling van de 12-jarige hersendode Archie in Groot-Brittannië... wordt mogelijk toch niet vandaag stopgezet. Aanleiding is een verzoek van een VN-commissie of de zaak opnieuw bekeken kan worden. Dat gebeurt aan het eind van de ochtend door het Hof van Beroep. Artsen zeiden gisteren dat ze vandaag om twee uur de behandeling zouden staken. De jongen ligt al maanden in coma door ernstige hersenschade. Zijn ouders stapten naar de rechter om te voorkomen dat de behandeling zou stoppen, maar ze kregen geen gelijk. In het noorden van Californië zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brand bij de grens met Oregon begon vrijdag en inmiddels is ruim 20.000 hectare verwoest. Volgens Amerikaanse media is het de grootste bosbrand van het jaar in Californië. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In het gebied is de noodtoestand afgekondigd... waardoor het makkelijker is om federale hulp te krijgen. De regering in Kosovo heeft een aantal maatregelen voor Serviërs op het laatste moment uitgesteld na onrust. De overheid wilde vanaf middernacht Serviërs die in het land wonen verplichten om Kosovaarse nummerborden te gebruiken. Ook zouden Serviërs die Kosovo binnen zouden komen een extra document moeten aanvragen. De maatregelen leiden bij de grens met Servië tot wegblokkades. En ook zou er op agenten zijn geschoten. De Kosovaarse regering heeft de wetgeving nu uitgesteld tot 1 september... op voorwaarde dat de barricades worden verwijderd. Op een pluimveebedrijf in Dalfsen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Alle 42.000 kippen worden afgemaakt. Ook een bedrijf van dezelfde eigenaar daar in de buurt wordt uit voorzorg geruimd. Daar gaat het om 11.000 dieren. Het weer. Veel bewolking en plaatselijk regen of motregen. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag eerst wisselen bewolkt.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 You were out of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone to stay right by your side. Oh, I don't wanna let you go. I'm a little without you, a little lost without you, my darling, you were all I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you.